Jobboot met het NOS-journaal. In het Witte Huis praat Amerika een drukke avondspits. Vooral in de Randstad en het midden van het land is het druk. Even voor zes uur stond er volgens de AWB ruim 850 kilometer file. Ook vanmorgen en gisteren was er door het slechte weer sprake van extreem lange files. Een man van 26 uit Hoge Zand heeft vijf jaar cel gekregen... omdat hij anderhalf jaar geleden zijn baby van acht weken heeft doodgeschud. Door de mishandeling liep het jongetje fataal hersenletsel op. Er waren al eerder meldingen geweest over kindermishandeling in het gezin. Een ander kind is uit huis geplaatst. Het historische centrum van Maasluis wordt zaterdag tijdens de intocht van Sinterklaas gezien als een festivalterrein, waar je niet opkomt zonder controle. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. Zo moeten alle bezoekers door speciale poortjes die bewaakt worden door beveiligers. Demonstranten moeten zich van tevoren aanmelden en mogen alleen in speciale vakken actie voeren voor of tegen Zwarte Piet. Een groep tegenstanders van Zwarte Piet heeft al laten weten dat ze zich daar niet aan zal houden. De gemeente Maasluis heeft een noodbevel klaar liggen voor als de situatie uit de hand loopt. Staatssecretaris Dijksma hoopt dat aankomend president Trump het klimaatakkoord van Parijs niet zal opzeggen. Trump heeft zich in zijn campagne sceptisch uitgelaten over de verandering van het klimaat en hij heeft gedreigd het akkoord te zullen eh, sluiten. De uitwerking van het akkoord van Parijs is deze en volgende week een van de onderwerpen op de klimaatconferentie in Marrakesh in Marokko. Volgens Dijksma heeft Trump in zijn campagne onverstandige dingen gezegd over het klimaat, maar er moet nog maar worden afgewacht of hij die woorden als president waarmaakt. Het weer ook vanavond buien, later opklaringen, vannacht op veel plaatsen droog. In het oosten kans op lichte vorst. Morgen is bewolkt, later ook zonnige periode. Het blijft met 6 graden aan de frisse kant. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een razend drukke avondspits. Sterker nog, het is de één na drukste avondspits van 2016 voorlopig. Er staat 180 eh, kilometer file staat er, 882 kilometer alles bij elkaar. Dus ik beperk me tot de files met de meeste vertraging. a 2 hoort erbij, Utrecht-Amsterdam. Een half uur vertraging tussen Breukelen en knooppunt Amstel. Dat heeft alles te maken met de grote drukte op de A10 zelf. Op de A2 is een ongeluk gebeurd van Amsterdam naar Den Bosch bij knooppunt Oude Rijn. Daar is de linkerrijstrook dicht. Eh, er staat al 5 kilometer file. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Dorp een half uur in de file. En dat geldt ook voor de rijbaan richting Den Haag bij Zoeterwoude. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij Knoop het Velzen, 15 kilometer. Drie kwartier vertraging op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Knopend Amstel en het Koenplein. Eh, de A10 Noord onder meer en de A10 Zuid staan vast.